Het is zondag dus, eh, dan mag een gospel natuurlijk niet ontbreken in de show bij GoFam. Dus vandaar Edwin Hawkins en zijn Singers en Oh Happy Day aan het begin van het tweede uur van de show. Fijn dat je me gezelschap houdt tot 12 eh, uur hoop ik. Terwijl wij hier ja, lekker aan de koffie zitten. Misschien jij ook thuis. Of misschien ben je wel aan het eh, laat ontbijten. Of ben je begonnen aan de vroege brunch. Zou zomaar kunnen. Ja, in elk geval, je bent hartstikke welkom bij de show. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Een show vol mooie herinneringen. Ja, om mee te zingen natuurlijk. Of te neurien. Kan allemaal. Met Dave bijvoorbeeld. van de vele, vele hits van eh, Hot Chocolate hier bij GoFam. It Started With A Kiss. En ervoor um, Danser Maintenant van Dave. Tuurlijk. Het was een tijdje geleden weer eens op televisie, geloof ik. Bij uh, Matthijs Gaat Door of zoiets. Ja, was wel eh, grappig. Ja, een wereldberoemde ster in heel Frankrijk en in Nederland een hele bescheiden verschijning zou je kunnen zeggen. Heel apart. En na al die vele tientallen jaren nog uitstekend Nederlands sprekend zonder een gek Frans accent. Opmerkelijk. Je hoort het allemaal hier bij GoFam. Ehm, oh ja, straks een reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging natuurlijk met zijn blauwe microfoon weer de straat op.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 Ja, ze hangen er wel, maar ze staan niet aan, laat ik het zo zeggen. Want dan zou hier een uh, gek tafereel <laughs> zien. Wordt hier gedanst in de studio gezellig. Op de zondagmorgen, ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, waarom niet eigenlijk? Zeker op muziek van de Cooks. Daar word je toch hartstikke vrolijk van. Ja. Ehm, wat hoorde je voor mooiste voor? Oh ja, Hathaway, What is Love? En eh, dit is dus Mr. Maker 2008. Ja, straks dus een eh, reportage van Jeroen van Gent. Ehm, het is niet eens complimentendag geweest uh, afgelopen week. Maar hij vroeg toch wel aan de mensen om zich heen... Eh, in het winkelcentrum zou je kunnen zeggen. Um, welk compliment gaat u uzelf geven of kunt u uzelf geven? Je hoort de antwoorden straks over een minuut of tien. heeft er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om. Traag en langzaam kropen langs de beken. Maar eindelijk daar was hij toch, de zon. De nachten de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang, het scherpe hoge zoemen van een mug. Dan denk je, ha, daar is die dan, dit wordt minstens een zomer van een eeuw. Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vlug. zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen. Maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven van haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol met felle licht zeven. En in je kleren schuurde zacht het zand. We speelden golf en jeu de boule. We zonden zalig in een stoel. We dreven met een vlot op de rivier we werden wekenlang verwend, maar ach aan alles continent. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mei. Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen ik heb s'nachts al lang weer mijn pyjama aan. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand. En s'morgens vissen in de zon en zwemmen zo ver als je kon. We voeren met een boot en op zee het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Ach, volgens de kalender is het inderdaad alweer eh, herfst. Ten slotte alweer een paar dagen. Eh, dus. Maar ja, we merken er weinig van. Hè? Ook de komende dagen blijft het een graad of 18. Dus eh, ja, is die zomer dan voorbij. En hij begon al in maart. Dus het lied is een beetje gedateerd geraakt door eh, de klimaatverandering zou je kunnen zeggen. Gerard Cox, het is weer voorbij. Die mooie zomer en de Rolling Stones ervoor. Met I Can't Get No Satisfaction in een eh, hele wonderlijke stereo uitvoering. Het is even niet anders. Ja. En je hoort ze hier hè de mooiste hits bij eh, GoFam de hele dag. En eh, ook, eh, ja, natuurlijk de hele tijd hele interessante informatie. Bijvoorbeeld een ja, reportage van Jeroen van Gent. En hij schrijft hier op de website van GoFam. Elke dag gaat er nog steeds meer goed dan dat er fout gaat. Ja, dat is een waarheid als een koe natuurlijk. Reden voor een compliment. Maar geeft u deze ook een compliment voor een en ander en een compliment voor uzelf, want dat mag ook wel eens natuurlijk. En welk compliment geeft u dan uzelf? En gaan de mensen op straat ook wel in op die vraag? Je hoort het allemaal hier in zijn reportage. Ik ben heel rustig gebleven vandaag. Ik had twee uh, speelafspraakjes van mijn kinderen van uh, eh, 6 en 7. En eh, ja. ondanks dat het een drukke bende was, heb ik het eh, in goede ah. banen geleid. Dus ik ben, ja, en ben rustig gebleven. Het was een drukke dag, maar u blijft rustig. Ja, dat wel, ja. Daar kunt u zelf een compliment voor geven. Ja, zeker. Ja, niet tellen we mee. Dat ja, ja, ja, zeker. Welk compliment mag u zelf vandaag geven? Welk compliment? Wat is je haar goed geknipt net? Goed gekookt. Oh, goed gekookt. Goed gekookt. Kan ook. Een soort schouderklopje voor uzelf. Oké. Nou, ik, ik geef liever andere complimenten. Ik geloof niet dat ik mezelf een compliment moet geven vandaag. Nou, voor de radio hoeft u deze keer niet bescheiden te zijn. Ja, ja, ja. <laughs> nou, dat ik eh, onder de tijd dat mijn dochter bij de peuterspeelse zat... <laughs> en mijn zoon op de basisschool, dat ik toch mijn huis ben schoon gaan maken... in plaats van eh, voor mezelf wat ben gaan doen. ja. <laughs> Dus dat vind ik een compliment waard. Want... Uh, nou is mijn huis schoon. En eh, ik had het ook kunnen gebruiken om iets anders onzinnigs te gaan doen. ik heb toch schoongemaakt. ja, bijvoorbeeld. nee, is... dat is ook echt geen... Eh, <laughs> dat is een schouderklopje waard, toch? Dan. Ja. Nou, nou, ja, goed. Klein complimentje. Ik was vanmorgen mijn sporttas kwijtgeraakt, omdat eh, die hadden meegenomen. Maar uh, na wat inspanningen heb ik toch voor elkaar gekregen dat ik hem weer terug heb. En dat ben ik toch wel blij mee. Juist. Dan zal er toch wel spulletjes in voor waarde. Dus eh, voor, voor, hetzelfde geld bij het kwijt. Ja, daarom precies. Dus eh, kunt u zelf een compliment geven dat u best gedaan om de tas terug te vinden? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Nou, dat ik weer heel de week hard gewerkt heb. Ja. Ja, dat mag gevierd worden met een wijntje. Ja, <laughs> vrijdagavond. Ja, zeker. Moet kunnen. Nou, goed doorgewerkt. Ah. Goede ding opgeleverd. Ja? Voor mijn gevoel, in ieder geval. Tevreden gevoel. Ja. Maar dat is wel belangrijk. Vonden de collega's ook, dus dat, eh, dan, dan telt het wel. Ah, feedback van de collega's. Ja. En eh, is dat elke week of verschilt dat wel? Ik bedoel, is deze week beter verlopen dan de vorige? Eh, nee, het gaat eigenlijk altijd wel goed. En ik vind dat ik altijd wijn heb verdiend. Alles wat, sorry? Dat ik altijd wijn heb verdiend. Altijd wijn heb <laughs> verdiend. Maar dat is toch niet elke dag, hè? Hopelijk. Nee, niet elke dag, maar elk weekend. Oh ja, precies. Gewoon een wijntje als, als troost of ja. wat. Oké, dat is het compliment. Te vieren, ja. Dat is het compliment dus. Nou, dat ik wel hard gewerkt heb, ja. ja. Oké, mag ik vragen wat voor werk dus Even kort? Softwareontwikkeling. Ah, ja heb ik altijd het idee van dat het nooit ophoudt, dat er nooit een eind aan is. Klopt, maar we werken wel in eh, twee weken sprints, dus dat, dat eh, scheelt wel. Dus we hadden vandaag de opleverdag, dat we even alles afronden. En dan eh, volgende week dan, gaan we weer met een nieuw ding aan de slag. Tevreden gevoel? Ja. Welk compliment. Nou, goed gekookt vind ik wel een mooie dan. Ja? Oké. Okay. Moet het wel doen, hè, dadelijk. <laughs> ja, ze dus dus weten, het al. Oh, jij zegt het. Oh, vandaag even kijken of het klopt. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus, dus ja, nou ja, goed. Eh, maar is het, al, eh, het is niet elke dag goed gekookt, of wel? Ik bedoel, ja, ik weet niet. Ik, altijd. Ik, ik, altijd. Altijd? ah. niks mis mee, toch? Altijd goed gekookt. Kijk. Elke dag een compliment. Ja, eigenlijk wel. Hartstikke bedankt. Maar dat zeggen we trouwens altijd. Want altijd. lekker gekookt. Dus ja, waarom zou je het niet zeggen? We hebben het zwembad opgeruimd. Ja was een hele klus. Einde van het seizoen? Ja, precies. Dat was zo'n bovengrond zwembad of zo? Ja, met van die buizen en dingen. Ja. Dus nog een heel gedoe inderdaad. Ja, zeker. Ja. En, en, dat is nu keurig weg dus? Nou is het weg, ja. Complimentje voor jezelf? Zeker, ja. Goeie stem Ja, ik doe het al heel lang. Bedankt. <laughs> Bedankt voor het compliment. <laughs> Welk compliment. Welk compliment mag je vandaag geven? Een schouderklopje voor uzelf. <laughs> Een schouderklopje voor mezelf. Ja, eh, kunnen hele simpele dingen zijn. Eh, ja, ik eh, ben vandaag. weer. Eh, zondag is de startzondag. En ik ben vandaag weer bezig geweest om dat voor te bereiden. Met, ik noem dat bloemenmeisjes. Het zijn geen meisjes, maar <laughs> dat klinkt altijd aardig. En dat was weer heel erg leuk. En ja, ik vond het inspirerend en leuk om te doen. Start zo nog eens in de, in de kerk, zeg maar. in de Bethelkerk. ja. In de Bethelkerk. Ehm, nou ja, verloopt dat goed dus? Eh, <laughs> zondag. Ja? <laughs> Eh, met mijn insteek van perfectie dan uh, weet ik niet of, of, ik daar aan het eind helemaal tevreden ben. <laughs> oh, maar u bent wel perfect, of niet dan? Nee, nee, nee, nee zeker niet. Nee, nee, nee. Anders zou, zou het zeker weten dat het perfect zou zijn. Maar dan is er ruimte voor interpretaties, voor, voor invulling van anderen nog weer. Oh, wel zeker wel. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat is het compliment. Ja, ik denk van dat, dat vind ik wel, ja, vind ik wel positief dat ik toch weer mee bezig geweest ben. Compliment voor vandaag. Voor jezelf, hè? Ja, dat ik zonder klagen door de regen ben gaan fietsen vandaag. Hey. Zo, ja. kunnen zeggen. De auto staat bij de garage, dus ik heb weinig oh, <laughs> oh, oh, het moest wel. <laughs> Het moest wel. Ja. En ja, nou ja, goed. Eh, hoe lang is dat geleden voor het laatst? Lang. Lang geleden? Heel lang, kan ik je vertellen. Nat geregend? Ja. Uh oh Ja, maar het kan ook wel lekker zijn. Het is zo lang droog geweest. Ik heb het gewoon genomen zoals het is. Oké, dus een compliment dan.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 En Lou Bega ervoor met Mambo Number 5. Tuurlijk. En vanmiddag is er een eh, lekkere jazzmiddag in Porgy Bass in de Noordstraat in eh, Terneuzen. Het wordt weer eh, gezellig daar. Rembrandt Trio staat hier, staat internationaal bekend om hun nieuwsgierige blik en vernieuwende samenwerkingen.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 So I corner just to ease my pain. I said, just to ease my pain. I got trouble. bent lief met één hit slechts. Wonder Woman. En ik moet altijd denken aan een filmpje van... Eh, ja, hoe heet het ook alweer? Uh, eh, Kof Noon. Waar de spot wordt gedreven met een vrijgezelle vrouw, ja. Ja, daar gaat het nummer natuurlijk een beetje over. Eigenlijk wel. You on my mind. Of you were on my mind. S'morgens vroeg al een mooie van Christian St. Peters. Wat schiet de tijd op. Trouwens, de redactie van GoFam is weer druk bezig geweest. En er staat weer het laatste nieuws op onze website. Dus ik zou zeggen, als je nieuwsgierig bent naar wat er in Zeeuws-Vlaanderen gebeurt. Check dan onze website www.go-rtv.nl Go-rtv.nl Want zojuist is er weer nieuw nieuws opgeplaatst. Dus eh, ja, en houd maar gewoon een beetje bij. Het lijkt me handig. Dat waardig tegen 12, dus de show is alweer bijna voorbij. Jammer, jammer, jammer, want ik heb nog heel veel mooie muziek voor je in de aanbieding.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 exposed to hostile. kritisch lied van Paul Hardcastle. 19 gaat over de oorlog in Vietnam. De gemiddelde leeftijd van een soldaat was 19 en dat zal tegenwoordig wel niet heel veel anders zijn, denk ik. Wel een, eh, mooi nummer, ook een, eh, hele goede tekst. Verder de Village People en YMCA aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Het is snel gegaan. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Vond, het fijn dat je erbij was. Want dan zit ik eh, niet alleen hier zo in de studio als het ware. Eh, volgende week ben ik weer tussen 10 en 12. En dan hoop ik dat je er ook weer bij bent. En dan ga ik ook weer lekkere muziek eh, voor je draaien. En ik heb natuurlijk ook wel weer een paar leuke onderwerpen met je te bespreken. Dat dus volgende week zondag vanaf 10 uur hier bij GoFam. Ik wens je nog een ongelooflijk leuke dag. En eh, nou ja, wat mij betreft tot volgende week. En aan het einde van de show toch nog een leuke uitsmijter. Eddie Grant en een van zijn klassiekers. Gimme Hope, Joanna.